Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In een was doodgeschoten. Een aantal omstanders, onder wie een plaatsvervangend sheriff, raakten gewond. De gevangene wist een wapen van een agent in de rechtbank in St. Joseph te bemachtigen. Hoe is nog onduidelijk. Na zijn actie werd de dader zelf doodgeschoten door agenten. De Europese Unie hoopt dat de nieuwe Britse premier Theresa May... zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over het Britse vertrek uit de EU... Brussel herhaalde nog eens dat Groot-Brittannië de procedure voor een brexit snel in gang moet zetten. Ook de Duitse bondskanselier Merkel zegt dat de Britten zo snel mogelijk duidelijkheid moeten geven. De verwachting is dat de Britse onderhandelingen met de Europese Unie in een stroomversnelling komen, nu mee deze week al begint als nieuwe premier. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Zuid-Soedan op om daar weg te gaan. Ze krijgen het advies op een veilig moment te vertrekken en tot die tijd binnen te blijven. Bij gevechten tussen troepen van de president en de vicepresident zijn de afgelopen dagen zo'n 300 mensen omgekomen. Voor zover bekend zijn daar geen Nederlanders bij. Beide mannen hebben hun aanhang opgeroepen tot een staakt het vuren. Een schip van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis is voor de kust van Guinea overvallen door piraten. Volgens de Internationale Kamer van Koophandel kwamen er zes mensen aan boord die de bemanning bedreigden met machinegeweren en messen. De piraten stalen geld en persoonlijke bezittingen. Er zou ook zijn geschoten. Boskales zegt dat er geen mensen zijn gegijzeld en dat er niemand gewond is geraakt. Er waren geen Nederlanders aan boord. Het weer in de kustprovincies kan vannacht nog wat regen voorkomen. In het binnenland klaart het op en de temperatuur daalt tot een graad of 14. Overdag opnieuw wisselvallig met zon, stapelwolken en buien met kans op onweer.